als het zonnetje lacht, dat is de liefde. Als ik zo naar je kijk, dan voel ik het gelijk, dat is de liefde. Als ik zing, lekker, lekker ding, lekker, lekker ding, dan begin jij te blozen. Dan sta ik aan je raam met gitaar en een boom. door de nacht en je fluistert heel zacht in mij.